Ze wil weinig kwijt over de commotie in de VVD over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Schippers benadrukte dat ze officieel nog niet eens is gevraagd als nieuwe minister... en dat er is afgesproken niks te zeggen over het regeerakkoord. Voormalige penningmeester van de christelijke onderwijsvereniging Iris in Kampen... heeft bijna 3 miljoen euro verduisterd uit de kas van de vereniging. De fraude kwam aan het licht toen de penningmeester zijn taken overdroeg aan zijn opvolger. De onderwijsvereniging probeert via de rechter zoveel mogelijk van het gestolen geld terug te krijgen. Bij vereniging Iris zijn 14 scholen aangesloten. Volgens het bestuur heeft de fraude geen gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs radioprogramma's De Avondploeg van Slam FM, Effe Ekdom van 3FM en Het Foute Uur van Q-Music zijn genomineerd voor de Gouden Radio Ring 2012. Dat heeft de AVRO bekendgemaakt. De winnaar wordt bekendgemaakt op het radiogala van het jaar op 15 november. De AVRO reikt dan ook de zilveren radiosterren uit aan de beste radioman en vrouw. En de Marconi Awards, de drie vakjuryprijzen van de Nederlandse radio. Alle nominaties zijn te vinden op de website van de AVRO voormalige passagiersschip SS Rotterdam blijft in Rotterdam. Het wordt voor bijna 30 miljoen euro verkocht aan hotelketen Westcourt Hotels. Het schip is nu nog eigendom van de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron... die het schip voor 250 miljoen euro heeft verbouwd tot hotel en restaurant. Dat was veel meer dan gepland en leverde voor Woonbron een grote financiële strop op. Het weer vanmiddag wisselend bewolkt en eerst vooral aan de kust buien...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 Yet it seems all amount to one I want to go. go, oh, I will go. I will go, go, I will go. Oh, read the truth in my eyes, hear them in my sighs, I will go. Oh, draw the words from my lips, put me on a ship, I will go.